met het NOS-journaal. De gouden helm die vorig jaar uit het Rens Museum in Assen werd gestolen is terecht. Dat melden Roemeense media op basis van het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken. Kunstdetective Arthur Brandt bevestigt de vondst tegen de NOS. Hij weet niet in welke staat de helm is, maar wel dat hij niet is omgesmolten. De helm is een zeer kostbaar Roemeens topstuk van ongeveer 2500 jaar oud... Hij werd in januari vorig jaar gestolen samen met drie armbanden. In verband met de zaak zitten drie mensen vast. De Amerikaanse ambassade in Irak roept Amerikanen op het land te verlaten. De ambassade zegt informatie te hebben waaruit blijkt dat pro-Iraanse milities de komende 1 à 2 dagen aanslagen willen plegen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Doelwit van de aanslagen zouden Amerikaanse burgers zijn... en bedrijven, universiteiten, hotels en andere locaties... die met de VS in verband gebracht worden. Dinsdag werd in Irak een Amerikaanse journalist ontvoerd. Mogelijk zit een pro-Iraanse militie daarachter. Oud-advocaat Ines Wesky blijft erbij dat ze geen criminele berichten heeft doorgespeeld van en naar Ridouan Taghi. Vandaag is in Rotterdam de inhoudelijke behandeling begonnen van haar zaak. Aan het begin van de zitting herhaalde Wesky dat ze vanwege haar geheimhoudingsplicht niets zal zeggen over haar contact met haar toenmalige cliënt Taghi in de extra beveiligde inrichting Vught. Nu Wesky zelf verdachte is, geldt volgens het OM het verschoningsrecht niet. Wesky noemde dat kwaadwillende gedachten van het OM. De gemeente Leiden vangt tijdelijk zo'n 70 asielzoekers op uit Ter Apel. Vanaf zaterdag tot en met 1 juni kunnen ze terecht in de voormalige Antoniuskerk. De kerk in Leiden is al twee keer eerder zonder problemen gebruikt als noodopvanglocatie, zegt de gemeente. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. In de loop van de middag in het westen droog en soms wat zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits ook in Noord-Holland. Wat opvalt is de A7 horen richting Heerenveen. Op de afsluitdijk is een demonstratie aan de gang...